Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Artsen zonder grenzen trekt zich terug uit gaza De hulporganisatie zegt dat de veiligheidssituatie voor het personeel snel verslechtert. Het Israëlische leger zou zijn opgerukt tot minder dan een kilometer afstand van de klinieken. Artsen zonder grenzen zegt dat terugtrekken het laatste was wat ze wilden... omdat de behoefte aan medische hulp enorm is... De Israëlische opmars in Gazastad wordt internationaal veroordeeld... Experts spreken van etnische zuivering. Ook de naam van Elon Musk komt voor in documenten uit het onderzoek naar de Amerikaanse zedendeliquent Jeffrey Epstein. Musk wordt in verband gebracht met een bezoek aan zijn privé-eiland in 2014. Epstein was toen al veroordeeld voor zedendelicten. Onder een bericht over zijn naam in de vrijgegeven documenten schrijft Musk... dit is onjuist, zonder verder uit te wijden. NRC-NSF zegt dat sommige sportbonden goed moeten afwegen of transvrouwen mogen deelnemen aan de topsport bij vrouwen. De sportkoepel deed drie jaar lang onderzoek en concludeert dat transvrouwen na transitie een prestatievoordeel houden. NOCNSF geeft geen eenduidig antwoord op de vraag of transvrouwen mogen deelnemen in de topsport bij de vrouwen. In de Eredivisie heeft FC Twente gewonnen van Fortuna Sittard. Het werd 3-2 stond voor rust al voor en kon in, na in de 78 minuten marge verruimen. Het weer bewolkt en vooral langs de kust nog wat regen. Later vandaag overal droog en geregeld zon en het wordt een graad of 17.